Ambtenaren hebben nu bijvoorbeeld een betere ontslagbescherming en ze kunnen aanspraak maken op allerlei toeslagen na ontslag. Een Kamermeerderheid staat achter het voorstel. De Kamerleden van Heijem van het CDA en Kaya van D66 zien niet in waarom het verschil in arbeidsrecht tussen de twee sectoren gehandhaafd moet blijven. Ze willen wel een uitzondering maken voor bepaalde groepen ambtenaren... zoals militairen en mensen in de rechterlijke macht. CDA en D66 verwachten van hun initiatiefwet ook... dat werknemers straks makkelijker overstappen... tussen de publieke en de private sector. Er zijn geen priesters welkom bij de heilige bloedprocessie in Brugge. Bij dat evenement wordt op Hemelvaartsdag een reliquie vereerd. Het gaat om een stukje stof waar volgens de overlevering bloed van Jezus op zit... Organisatoren van de bloedprocessie werden de priesters omdat ze bang zijn voor de negatieve reacties vanwege het schandaal rond oud Van Geluwe van Brugge. Van Geluwe stapte vorige maand op nadat hij had toegegeven zijn neefje jarenlang te hebben misbruikt. De zaak deed veel stof opwaaien in Vlaanderen. Feyenoord-trainer Mario Been, aanvoerder Giovanni van Bronckhorst en oud-verzorger Gerard Meijer hebben een open brief geschreven aan het legioen. Ze roepen de supporters op om hun club bij de bekerfinale tegen Ajax op een positieve wijze te steunen. Laat de finale in de Kuip weer een ouderwetse heksenketel worden, maar wel een waarin we met respect voor elkaar, de scheidsrechter en de tegenstander omgaan. aldus Been, van Bronckhorst en Meijer in de brief. De tweede wedstrijd van de finale is donderdagavond. Ajax verdedigt een 2-0 voorsprong. Het weer, het is wisselend bewolkt met in het noordwesten kans op een enkele bui. Vanmiddag meer zon, maar wel fris met maxima tussen de 8 en 12 graden. Dit was het en... Een